Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Twee kilometer file voor Knopen Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert bij Knopen plein de rechte rijstrook.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 just a boy with a broken toy, all lost and curtains of the coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. curtains of the Now I'm falling down through the crashing sound. so sick Zandvoort ook op internet.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 De minister had al eerder gezegd dat hij de naheffing zal betalen als de berekeningen van het Europees Statistisch Bureau kloppen. Nu schrijft hij aan de Kamer dat de gemaakte berekening correct is. Rond de naheffing ontstond commotie omdat veel landen erdoor werden verrast. Dijsselbloem zal er scherp op letten dat er verbeteringen komen in het proces. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch ligt stil na een ongeluk op een overweg in Den Bosch. De stremming duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag, zegt de NS. Op de overweg botste een intercity vanochtend op een vrachtwagen. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Er zaten zo'n 450 mensen in de trein. Zij zijn met bussen naar het station in Den Bosch gebracht. Honda roept wereldwijd 170.000 auto's terug vanwege problemen met de airbags. De Japanse fabrikant heeft dat besloten omdat er opnieuw een dode is gevallen, nu in Maleisië. Eerder waren er in de VS al vier doden gevallen door hetzelfde type airbag. Bij het uitklappen van de airbag vliegen metalen deeltjes door de auto. Hoeveel auto's met dat specifieke model airbag er nog in Nederland rondrijden... wordt later vandaag duidelijk, zegt Honda. De wereldkampioenschappen voetbal van 2018 en 2022 blijven gewoon in Rusland en Qatar, heeft de FIFA bekendgemaakt na onderzoek naar de toewijzing van de twee eindtoernooien. Na berichten over corruptie en omkoping deed de ethische commissie van de FIFA onderzoek, maar de incidenten die er mogelijk zijn geweest trekken de integriteit van het hele toewijzingstraject niet in twijfel, zegt de FIFA. Het weer geregeld zon en droog, vooral in het noordoosten nog vrij lang mist of laaghangende